Getuigen zeggen dat hij toen vol gas gaf en daarna doorreed. Verslaggever Mark Robin Visser. De verdachte zegt zelf dat hij het zich allemaal niet meer zo goed kan herinneren... maar wel dat de motoragent vorig jaar zijn ruimte op de weg innam en dat hij hem niet meer kon ontwijken met zijn vrachtwagen. En daarom noemt de verdediging van Willem M. het dan ook een tragisch ongeval. Er was eerder al 12 jaar cel tegen Willem M. geëist. Deskundigen zeggen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is... en dat hij psychisch dus niet helemaal in orde is. Na de rellen rondom de wedstrijd FC Den Bosch Top Os zijn nog twee mannen opgepakt. Duel was vorige maand. Supporters gingen elkaar te lijf en er werd ook met stenen en fakkels naar de politie gegooid. Er waren al elf mensen opgepakt en daar komen deze twee nu bij. En voor iedereen die nog wel eens een kaartje stuurt voor het eerst in de geschiedenis gaat een postzegel op meer dan een euro kosten. Vanaf januari komt hij op 1 euro en 1 cent. Juist omdat er minder mensen post sturen, komt er een prijsverhoging... om iedereen bij PostNL nog wel te kunnen betalen. Kerstkaartjes kunnen nog met een decemberzegel, die is 91 cent. En meer dan 1150 mensen hebben schade na de aardbevingen in Groningen afgelopen weekend. Midden in de nacht begon de grond onder het dorp Weerdem te trillen. Ik lag heerlijk te slapen. Nee, mijn man en ik werden allebei eh, helemaal overstuur en gillend wakker. En dus het voor de eerste keer geweest dat ik dacht, nou nu is het, nu moet ik zorgen dat ik beneden kom. Mijn moeder zei het leek alsof het bed omhoog ging en weer naar beneden. Een paar uur later Later was er ook een beving even verderop in Garrelsweer. Groningers met bevingsschade aan hun huis kunnen kiezen of ze iemand langs laten komen om een schadebedrag te bepalen. Ze kunnen ook kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Verreweg de meeste schademelders willen dat er iemand langskomt. Het weer, nou lekker rustig herfstweer, trekt wel dicht. En komende nacht en morgenochtend is er wat regen. Maxima morgen een graad of 16. Maar door de wind voelt het wel wat kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N235, de weg Amsterdam-Purmerend. Tussen het Schouw en Ilpendam is de weg in beide richtingen dicht.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 Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best But it was enough till it's not, till it's not. We got lost in the flood of trying to find us.